nog iets warmer. Vanaf zondag kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort. Soon as chained and bound to you, down. I wish I was your. ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM Lord.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 Hij werd door de politie uit een taxi geplukt... in de buurt van de plaats Viña del Mar... op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Santiago... De Nederlandse advocaat van Van der Sloot zegt dat hij van plan was zichzelf aan te geven. De Chileense autoriteiten zouden hem zo snel mogelijk willen uitleveren aan Peru... waar hij wordt gezocht voor de moord op een 21-jarige vrouw afgelopen zondag. Ze is de dochter van een Peruaanse zakenman en autocoureur... en werd doodgevonden in een hotelkamer in Lima. Die kamer stond op naam van Van der Sloot. De 22-jarige Nederlander is korte tijd later vanuit Peru naar Chili gevlucht... Amerikaanse media melden dat Joran in Alabama zal worden aangeklaagd wegens afpersing. Hij zou tegen een familielid van Natalie Holloway hebben gezegd dat hij informatie heeft over de spoorloos verdwenen Amerikaanse. In ruil voor 250.000 dollar zou Joran die informatie willen geven. PvdA-lijsttrekker Cohen twijfelt aan een rookverbod voor kleine cafés zonder personeel. Daarmee neemt hij afstand van het beleid van het kabinet, waarvan ook de PvdA deel uitmaakte. Cohen wijst erop dat het rookverbod voor eenmanszaken weinig draagvlak heeft en moeilijk is te handhaven. Een groep jongeren heeft op het station van Meersen in Zuid-Limburg een conducteur mishandeld. Op het station kregen de jongeren en de conducteur ruzie over een vervoersbewijs. Twee jongens van 17 en 18 zijn opgepakt en de Limburgse politie is nog op zoek naar een derde jongen. De Amerikaanse regering stuurt een voorlopige rekening van 69 miljoen dollar naar het olieconcern BP zijn de kosten die tot nu toe zijn gemaakt in verband met de lekkende olieleiding in de Golf van Mexico. Dit is de eerste rekening van de Amerikaanse overheid die naar BP gaat. Het geld moet volgens het Witte Huis terug naar de Amerikaanse belastingbetaler. Tot besluit het weer. Het koelt vannacht af tot 9 graden. Overdag 20 tot 25 graden. In het weekend nog iets warmer. En vanaf zondag kans op een onweersbui. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 20.